Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Sinds het begin van de invasie van Oekraïne zijn in de zuidelijke havenstad Mariupol... bijna 2200 burgers om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten in de stad gezegd. Ook waarschuwen zij dat de laatste reserves aan voedsel en water bijna op zijn. Er is geen elektriciteit, water of verwarming in de stad. Volgens de autoriteiten waren er vandaag opnieuw Russische bombardementen. In een videoboodschap zei president Zelensky dat er een konvooi met hulpgoederen onderweg is naar Mariupol. In de voorstad van Kiev zijn twee journalisten beschoten bij een checkpoint. Een van de journalisten is daarbij om het leven gekomen. Het gaat om Brent Renault, een fotograaf en filmer die in het verleden voor de New York Times heeft gewerkt. De ander werd in zijn rug geraakt en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie in Kiev is er door Russische troepen op het voertuig van de journalisten geschoten. Ze waren daar om opnames te maken van vluchtelingen. De Turkse president Erdogan en de Griekse premier Mitsotakis hebben elkaar gesproken in Istanbul. Gezien de gespannen relatie tussen de twee buurlanden gaat het om een bijzondere ontmoeting. Griekenland en Turkije hebben geregeld conflicten met elkaar... maar nu hebben de twee leiders afgesproken om de relatie tussen hun landen te verbeteren... en vaker met elkaar te communiceren. Een van de belangrijkste thema's van gesprek was de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En de Paralympische Spelen zijn vanmiddag afgesloten. Zitskier Niels de Lange droeg de Nederlandse vlag bij de slotceremonie in Peking. Hij was de meest succesvolle Nederlander op deze Paralympische Spelen. Hij haalde een zilveren en een bronzen medaille. In totaal wisten de Nederlanders in Peking vier medailles binnen te slepen. Drie zilver en één brons. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe... en in de loop van de avond kan er wat regen vallen.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 I never seen forever in the wild. But now I'm looking, now I'm looking in its eyes. Baby, you're my shelter. Shelter from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried got a ring, ring, ring. Church bell. fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, but I ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. You're the queen, I'll be the king, king, king. For life, for life true love, let it ring, ring, ring.